uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De Amerikaanse wapenleveranties aan Israël hebben praktisch niet stilgelegen. Dat meldt het persbureau Reuters. Onlangs klaagde premier Netanyahu dat hij geen Amerikaanse wapens meer kreeg. Washington hield inderdaad één lading zware bommen tegen... omdat Israël die mogelijk zou gebruiken in dichtbevolkt gebied. In Den Haag heeft koning Willem-Alexander een défilé afgenomen... ter gelegenheid van Veteranendag. Er kwamen historische en moderne vliegtuigen over... gevolgd door een défilé van zo'n 4000 veteranen en militairen. Ook reden er historische legervoertuigen mee. Minister Ollengren zei in een toespraak dat 80 jaar na D-Day... de vrijheid in Europa opnieuw onder druk staat... en dat militairen hard nodig zijn. Het was vandaag erg druk op de Nederlandse wegen... door werkzaamheden en evenementen. In Assen is dit weekend het TT met duizenden motorfans. In Nijmegen gaan veel mensen naar een concert van Bruce Springsteen... En tussen Arnhem en de Duitse grens waren grenscontroles vanwege het EK voetbal in Duitsland. Rijkswaterstaat sprak van de drukste zaterdag van het jaar. Bij de Israëlische ambassade in Belgrado is een Servische politieman gewond geraakt door een aanval met een kruisboog. Hij werd geraakt in zijn nek en schoot zelf de aanvaller dood. Over een motief is nog niets bekend. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een poging tot een terroristische aanslag. In Iran is een tweede ronde nodig voor de presidentsverkiezingen. Er zijn nog twee kandidaten over die het volgende week tegen elkaar opnemen. De een staat bekend als gematigd, de ander als een hardliner... die de voorkeur heeft van de radicaal-islamitische machthebbers. De opkomst in de eerste ronde was met 40 historisch laag.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 Je stond al die jaren steeds aan de kant. Maar was het voor mij als dat nodig was? Ik hoop dat je mij toch begrijpt en ik jou niet verlies. Want soms kiest het leven een ander Weer waar wat ik toen heb gezegd. De toekomst die jij voor ons zag, is nu sneeuw voor de zon. Ik weet als geen ander hoe jij je nu voelt. Je bent bij me weg en soms gaat het niet goed. Ik wou dat je hier even was, ik je vasthouden kon. vanavond wanneer je bij me ik heb weer zin in een geweldig feest. Ga je met me mee naar het café, daar moet je zijn geweest. Achter de bar staat een mooie meid en ze tapt de glazen vol. Ik pak de mic en we gaan weer los, ja we gaan weer aan de rol. We are the Midnight Dynamo's. start de muziek, gooi je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo's. dan is het feest, ja het is hier altijd top. Eén ding weet ik wel, we trekken aan de bel en de kroeg gaat op zijn kop. We kallen erop los, we zakken lekker door en we dansen op de bar. Het is een mega feest, je moet die zijn geweest, we geven nu echt gas. We are the Midnight Dynamo's, laat de muziek gewoon je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo's. We are the Midnight staat een mooie meid en ze tapt mijn glas weer vol. Ik pak de mic, we gaan weer los, ja, nog een keer aan de rol. We are the Midnight Diamond, nou de muziek, gooi je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight de trás. Ben jij een engel? waar ik niet op let. Als de zon begint te dalen, beginnen de verhalen. Oh, een heel nieuw avontuur. Laat de glazen klinken, hier moeten we op drinken. De nacht is niet van korte duur. Laat de stromen komen, met nachten uit mijn dromen. Gooi alles van je af, zonder een pardon. Al die warme dagen te gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. Hete temperaturen tot in de late uren, je alles van je af zonder een pardon. Al die zwolle nachten, het was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerstorm. ZFM. maar op de duur zal het wel wennen. Dat het leeg is waar jij zoveel jaren was. De geluiden van de stilte leer je kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. Zoveel dingen had ik willen zeggen Zoveel dingen liet ik ongedaan. Het is te laat om nu nog uit te leggen waarom jij niet weg had moeten gaan. Zonder jou is het thuis zo stil, mijn bed zo kil zonder jou zonder jou. Een verloren man die niet slapen kan zonder jou.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 Zonder jou. Zonder jou. Een verloren man die niet slapen kan. Zonder jou. Zonder jou. Het ritme van Zandvoort see Als een dag weer geruisloos voorbij gaat En de nachten zijn donker en kil Wordt mijn liefde voor jou steeds maar sterker Ja, bij jou zijn dat is wat ik wil Wat is voor mij nog de zin van het leven Als ik jou niet meer voel bij mij Laat me hopen en verlangen naar warmte van jouw dromen, dat maakt me al blij. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij bent de warmte in mijn leven. Kon dat woorden aan zijn vergeven? Zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren, want mijn grootste geluk ben jij. Zonder jou kan mijn wereld niet draaien, want de liefde is waar voor elkaar. Zal je altijd van mij blijven houden en de reden zijn van mijn bestaan. Mijn gevoelens, je weet ze te vinden. Ja, jij hebt voor mij alle tijd. In gedachten zijn wij altijd samen. Want jouw liefde wil ik nooit meer kwijt. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij bent de warmte in mijn leven. Kom dat woorden als Ik geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk ben jij. Als je wilt, blijf dan bij mij. Jij weet toch dat ik zonder jou niet leven kan. Alsjeblieft, ga nooit meer bij mij vandaan Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in mijn leven. Omdat woorden aan zijn vergeven, zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar mijn grootste geluk ben jij.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 Ya no lo pienses más, vivamos el momento. la ultima vez. Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat van plan zijn. Oh, laat de dag maar lang zijn, want ik wacht niet meer. Como tú no hay nadie más, yo no quiero otra leide.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 Ik lees nog genoeg in jouw ogen, maar weet je het eventjes niet. We said Ik ken je al jaren, jouw blik, je gebaren, die doen me wat. Vind ik bij jou mijn geluk, want bij mij liep het veel te vaak stuk. Maar niet te lang treuren, die dingen gebeuren, dat doet me wat. Oh, ik wil je zo graag dicht bij mij is het wachten voor ons dan voorbij. Alles geeft. zoeken naar jou. voel de handen die ik zo vertrouw. Heel zacht om mijn haren, ik wist het al jaren. Je doet me wat. Laat het nu maar voor altijd zo zijn Morgen zal de zon weer schijnen En de wereld draait maar door en door Heel gewoon, zoals ooit tevoren Ook ik doe gewone dingen Omdat het moet, want de tijd die staat niet stil Maar wel met één verschil ik mis je meer en meer En vergeet elke keer Dat ik je nu niet meer kan bellen Om je van alles te vertellen Ze zeggen telkens weer Dat het wel wint, maar hoe en wanneer Ik mis je nu Steeds meer en meer is alles anders. Alles wat gewoon was is nu vreemd. Zonder jou voel ik me zo alleen. Ooit zal ik mijn draai weer vinden. Niet dat ik daar niet op vertrouw. Ik weet nu niet hoe dat kan zonder jou. Ik mis je meer en meer. En vergeet elke keer. Dat ik je nu niet meer kan bellen. Om je van alles te vertellen. Ze zeggen telkens weer. Dat het wel wint, maar hoe en wanneer. Ik mis je nu steeds meer en meer. Oh, alles leek zo vanzelfsprekend. Ik weet niet meer wat dat betekent. Niets is nu meer zeker, nu jij hier niet meer bent. Oh, ik hoop dat dit ooit wendt. Ik mis je meer en meer en vergeet elke keer ik je nu niet meer kan bellen Om je van alles te vertellen Ze zeggen telkens weer Dat het wel went, maar hoe en wanneer Ik mis je nu steeds meer en meer Ik mis je nu steeds meer van Zandvoort, op 106.9 CFFM verteld, maar met mij op vele. Hey vriend, de liedjes die jij voor ons zong, dat brengt ons bij de vraag waarom dit jou moest overkomen. Je bevelen in het hart. Die stem van jou was zo apart en klinkt door in onze dromen. Wij zullen jou nooit meer vergeten. Succes dat heb je duur betaald. Maar alles wat je hebt gegeven, dat is een ster die Yeah. en schrapen heel. Er is iets wat ik je moet zeggen. Er is iets wat ik je moet zeggen. Ik moet je dit bekennen, ik wil je graag verwennen. Blijf jij vanavond hier bij mij. Ik wil je alles geven, met jou iets moois beleven verre reis naar het huwelijk. Die reis door avonturen, nog van mij eeuwig duren, zolang je maar naast mij blijft staan. Ik weet het echt heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet anders wachten. mijn leven delen ik met jou. me en stond te blozen. Nog nooit had iemand zoiets moois gezegd. Dat was voor jou wel even wennen. Want je gevoel was platgelegd. Oh, Je was voorheen ook veel bedrogen. Je ex ging er met een vriendin van dood beloof je, het wordt anders met mij. Het wordt met mij. Ik moet je dit bekennen, ik wil je graag verwennen. Blijf jij vanavond hier bij mij. Ik wil je alles geven, met jou iets moois beleven. Een verre reis naar het geluk. avonturen mag van mij eeuwig duren, zolang je maar naast mij blijft staan. Ik weet het echt heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet anders wachten, mijn leven delen wil ik met jou.